Gert Kluk met het NOS-journaal. Taco Dibbets is de nieuwe directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij volgt in Pijbers op, die in maart zijn vertrek aankondigde. De 47-jarige Dibbets werkt sinds 2002 in het Rijksmuseum. In 2008 werd hij benoemd tot directeur collecties. En in die functie speelde hij een belangrijke rol bij de inrichting van het vernieuwde Rijksmuseum. Dibbets zegt in een eerste reactie dat hij het fantastisch vindt om leiding te geven aan het Rijksmuseum. Het kabinet moet meer geld geven aan de politie, vindt de oppositie in de Tweede Kamer. Vrijdag werd bekend dat de politie er 188 miljoen euro bij krijgt, maar dat is volgens CDA, D66, SP en ChristenUnie niet genoeg. De partijen stemden vorig jaar in met de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie, onder voorwaarde dat er dit jaar meer geld voor veiligheid beschikbaar zou komen. De treinen rond Utrecht rijden weer. De vertragingen door de uitgelopen werkzaamheden waren in de loop van ochtend voorbij. Vanochtend deed spoorbeheerder ProRail een oproep aan treinreizigers om station Utrecht Centraal te mijden. Rond Utrecht CS is het hele weekend gewerkt aan sporen en wissels. In Nepal is de zoekactie begonnen naar de vermiste Nederlandse bergbeklimmer. Het gaat om de Nederlander Christian Wilson. Een helikopter zoekt het gebied af waar hij verdween. Sinds 17 mei is niets meer van hem vernomen. De Sherpa's doen een dag over om het gebied te bereiken. Half mei was Wilson op weg naar de bewoonde wereld nadat hij een poging om de Daulagiri te beklimmen had opgegeven. De Fietsersbond krijgt geregeld klachten van mensen die teleurgesteld zijn over de levensduur van de accu van een elektrische fiets. De accu is vaak na twee of drie jaar kapot en een nieuwe kost tussen de 500 en 600 euro. In Nederland zijn sinds 2010 ruim een miljoen elektrische fietsen verkocht. Het weer, overwegend bewolkt en 18 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kans op wat zon en 21 tot 24 graden. Verder passeert er een aantal gebieden met zware onweersbuien. De komende uren trekken ze over het zuidoosten. Later is ook vooral in het noorden en oosten kans op flinke buien met hagel en windstoten.